uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. President Biden heeft een reis naar Italië afgezegd... vanwege de natuurbranden rond Los Angeles. Hij zou daar premier Meloni spreken en een ontmoeting hebben met de paus. Het zou Bidens laatste buitenlandreis worden... voor hij wordt opgevolgd door Donald Trump. Bij de natuurbranden in Los Angeles zijn inmiddels vijf mensen om het leven gekomen. Meer dan 100.000 mensen zijn geëvacueerd. In grote delen van de stad ligt het openbare leven stil. Medewerkers van apotheken leggen vandaag en morgen in het hele land het werk neer. Het personeel zegt al jarenlang te weinig betaald te krijgen. De onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers liggen stil sinds de zomer. In november was er voor het eerst een landelijke staking. Een langere werkonderbreking rond kerst werd door de rechter verboden. De apotheken zijn deze dagen wel open voor spoedgevallen. In Tjaat is het onrustig geweest rond het presidentieel paleis in de hoofdstad N'Djamena. In de omgeving waren minutenlang schoten te horen... en er waren zwaar bewapende militairen op straat. De minister van Buitenlandse Zaken zei later dat de militaire gebouwen rond het paleis werden aangevallen... maar dat de aanval was afgeslagen door het leger. Volgens hem zijn er 18 aanvallers gedood. Aan de kant van het leger van Tjaad zou één dode zijn gevallen. Bij een Russische raketaanval op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia... zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen, zegt de gouverneur van de regio. In een stad in de buurt vielen nog twee slachtoffers. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Bij de aanvallen raakten flatgebouwen en een industrieel complex beschadigd. Een tram en een bus met passagiers werden geraakt door brokstukken.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 Niemand ziet me, niemand kent me, niemand laat me ooit iets na. Ik sta in niemand's agenda, maar ik dans dus ik besta. Niemand ziet me, niemand kent me, niemand loopt me achterna. Ik sta in niemand's agenda, maar ik dans dus ik besta. Als ik op de dans versta, begin ik pas te leven 上。 to face the truth, and then I know just when. woorden slide.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

side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 ook draai. Alzati in fretta e vai, c'è chi crede non ti arrendere. Luister naar de zon, hij roept het is jouw moment. Dus ga nu maar staan. apart Sunday Thank one, two, testing, one, two, in the place to be. indeed I like your style. Ooh, you're worth my while. Baby, I'm your carpenter. Please let me lay your tile. I don't wanna share you with no one else. Alice, be my girl. <laughs> Can't you see? I want you just for me. Can't you see?